Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne hebben de regering van president Janukovic en de oppositie een akkoord bereikt. Het parlement heeft onder meer ingestemd met onvoorwaardelijke amnestie... voor alle mensen die zijn opgepakt tijdens de gewelddadigheden. De verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken, Zagashenko, moet opstappen. Verder heeft president Janukovic gezegd dat er vervroegde verkiezingen komen... een regering van nationale eenheid en herziening van de grondwet. Vanavond werd ook bekend dat oud-premier Timoshenko mogelijk snel vrijkomt. Of daarmee de protesten van de baan zijn is onduidelijk. Demonstranten op het onafhankelijkheidsplein in Kiev hebben oppositieleider Klitschko uitgefloten toen hij daar een toespraak hield. Venezuela sluit zijn consulaten op Aruba, Curaçao en Bonaire. De reden is de aanslag die vanochtend zou zijn gepleegd op het consulaat op Aruba. De politie van Oranjestad bevestigt dat een man met de Venezolaanse nationaliteit vanochtend vroeg met een auto het Venezolaanse consulaat voor, door de voorpui is binnengereden. De schade is aanzienlijk. Onderzoek moet uitwijzen of er sprake was van een aanslag of een ongeluk. De verdachte was onder invloed van alcohol. Voor het consulaat op Aruba protesteren Venezolanen al een paar dagen tegen hun regering. Nederland verlengt zijn bijdrage aan de VN-missie in Zuid-Soedan tot zeker 1 november. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. In Zuid-Soedan werken zo'n 30 Nederlanders voor de missie UNMIS. Daarbij zijn bijna 14.000 mensen betrokken, voornamelijk militairen en politiemensen die lokale agenten opleiden. De Verenigde Naties hebben alle landen die aan de missies meedoen opgeroepen langer te blijven. Nederland geeft daar gehoor aan, omdat de recente gewelddadigheden in Zuid-Soedan nog eens laten zien dat er nog veel moet gebeuren om duurzame stabiliteit en veiligheid in het land te realiseren, schrijft het kabinet. Het weer, vrijwel overal droog. Later vanavond en vannacht in het westen mogelijk weer een bui. Landinwaarts brede opklaringen en minima rond 2 graden... met kans op vorst aan de grond. Morgenochtend wisselend bewolkt en enkele buien. Smiddags geregeld zon.